5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft Turkije opgeroepen om de noodtoestand zo kort mogelijk te laten duren en alleen in te zetten tegen verdachten van de koep en niet tegen mensen met andere politieke ideeën. Dat zei hij in een reactie op de noodtoestand die de Turkse president Erdogan heeft afgekondigd in een televisietoespraak gisteravond. Die geldt voor een periode van drie maanden. Mike Pence is de nieuwe running mate van Donald Trump. Hij heeft het kandidaatschap voor het vicepresidentschap officieel geaccepteerd tijdens de Republikeinse conventie die nu aan de gang is in Cleveland. Pence is nu nog gouverneur van Indiana. Hij omschrijft zichzelf als christen, conservatief en republikein. Trump roemt hem als iemand die banen kan scheppen en de begroting in zijn staat Indiana onder controle kreeg. De financiële positie van de grootste Nederlandse pensioenfondsen blijft ver onder de maat. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers. Omdat de fondsen niet genoeg geld in kas hebben, is de kans groot dat de pensioenen volgend jaar worden verlaagd. Dat geldt zowel voor de pensioenuitkeringen als voor degenen die nog pensioen opbouwen. Nederland trekt 65 miljoen euro uit voor steun aan Irak. Het geld is bestemd voor stabilisatie, ontmijning, noodhulp en militaire trainingen. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken toegezegd tijdens een speciale conferentie over Irak in Washington. Meer dan 20 landen zijn daar bij elkaar om te praten over steun aan Irak en de strijd tegen IS. De politie rolt gemiddeld 16 hennepplantages per dag op. Dat blijkt uit cijfers over 2015 die de krant NRC opvroeg bij de politie. In totaal ging het afgelopen jaar om ruim 5800 plantages. Dat is vermoedelijk een vijfde van de bestaande kwekerijen. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het opgeklaard. De temperatuur is rond de 18 graden. Overdag wordt het 23 tot 28 graden. Het is eerst nog vrij zonnig. Later op de dag kans op wat regen en een enkele onweersbui.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 Yeah. And if I could. but I I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry like you. <laughs> Hou op nou. Hoor je wat ik zeg, man? Ja. Steek je handen in de lucht nou. En alles is oké. Okay. Eh. Maar ik zei nee. Ik zei nee. Hoor je wat ik zei? Hoor je wat ik zei? En ik zei nee. Nee, nee. Ik doe niet met mee. Ik doe het niet aan mee.